Een lokale actiegroep wil op die manier voorkomen dat er gasboringen worden gedaan in het Groningse dorp. Het ministerie heeft een vergunning verleend aan het energiebedrijf EDF om er proefboringen te doen. Uiteindelijk wil het bedrijf een ondergrondse aardgasopslagplaats aanleggen in Pieterburen. De actiegroep stapt naar de rechter omdat hun bezwaren vorige week door minister Verhagen werden afgewezen. Agenten van de FBI hebben een man uit Puerto Rico opgepakt die al 28 jaar werd gezocht voor een bankoverval. Ze arresteerden hem tijdens een ochtendrondje joggen. Norberto González Claudio overviel in 1983 met een aantal anderen een bank in de Amerikaanse staat Connecticut. De overvallers namen 7 miljoen dollar mee en dat was toen de grootste buit in de Amerikaanse geschiedenis. González en zijn mededaders hoorden bij de Macheteros, een groep die wil dat het overzeese gebiedsdeel Puerto Rico onafhankelijk wordt van de Verenigde Staten. De afgelopen jaren zijn al enkele andere overvallers opgepakt. Het brein achter de overval is nog steeds niet gepakt, en staat sinds de jaren 80 op de FBI-lijst van meest gezochte criminelen. De stichting Vluchteling stuurt een vliegtuig vol hulpgoederen naar Ivoorkust. Daar zijn tienduizenden vluchtelingen op noodhulp aangewezen na de bloedige strijd om de macht tussen de presidentskandidaten Bakbo en Ouattara. Het toestel brengt tentzeilen, waterpompen, waterzuiveringstabletten en materiaal om toiletten te bouwen. Met hulpgoederen kunnen meer dan 40.000 Ivorianen zich voorbereiden op het komende regenseizoen. Het vliegtuig vertrekt morgenavond vanaf Schiphol. De gebroken nekwervel van FC Utrecht-verdediger Nesu is vastgezet en daarmee is de operatie geslaagd, zegt de clubarts. De Roemeen brak de wervel vanochtend tijdens de training toen medespeler Schut bovenop hem viel. Nesu had geen gevoel meer in zijn armen en benen.